Vijf uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De Canadese regering eist excuses van het Vaticaan over de misstanden op katholieke kostscholen voor inheemse kinderen. Aanleiding is de vondst van een week geleden van de lichamen van 215 kinderen. Die waren begraven bij een van de christelijke scholen... waarop tot in de jaren 70 kinderen van de oorspronkelijke Canadese bevolking westers onderwijs kregen. Vaak werden ze verwaarloosd en de sterfte was dan ook hoog. De Canadese premier Trudeau zegt dat hij teleurgesteld is... dat het Vaticaan niet heeft gereageerd op de vondst van de lichamen. Curaçao schaft de avondklok dinsdag af. Volgens het ANP heeft de regering van het eiland dat besloten... omdat de coronacijfers erg gunstig zijn. In twee weken tijd kwamen er nog maar 11 nieuwe geregistreerde besmettingen bij. In maart en april waren er juist veel gevallen. Dierenartsen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit... hebben een waarschuwing gekregen van het Veterinair Beroepscollege... voor een aantal varkenstransporten in 2019. Belt dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights. Volgens die organisatie is het de eerste keer dat het college zich uitspreekt... over dierenartsen van de NVWA. De dierenartsen gaven toestemming voor vijf transporten van zieke dieren. Er zaten varkens tussen die pijnleden, leden, of abscessen hadden. Het noodweer dat over het zuiden van Nederland is getrokken... heeft op meerdere plaatsen tot wateroverlast geleid. Vooral uit Oost-Brabant kwamen meldingen van zware regenval en onweer. Onder meer in Eindhoven, Geldrop, Valkenswaard en Waalre stonden straten onder water. De spoorbrug in Geldrop was ondergelopen... en de politie in Eindhoven heeft de Elisabethtunnel afgesloten... omdat daar een auto vast stond in het water. Het weer voor nu. Vanochtend eerst nog veel bewolking en wat regen. Later droger en vooral in het westen wat zon. Het wordt vandaag zo'n 18 graden. Morgen zondag iets warmer. En met uitzondering van het oosten aardig zonnig. Dit was het NMS Journaal.